Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De verdachte van de schietpartij op een Canadese school was een 18-jarige vrouw, heeft de politie bekendgemaakt. Volgens de reconstructie doodde de vrouw eerst haar 39-jarige moeder en stiefbroer van 11. Daarna doodde ze een 39-jarige lerares en vijf leerlingen op de middelbare school... en bracht ze zichzelf om het leven. Over haar motief is nog niets bekend. Wel was de vrouw, die als man was geboren, al langer in beeld bij de autoriteiten... vanwege mentale problemen. Laboratoria vinden in steeds meer speelzand asbest, meldt het AD. Uit een rondgang langs asbestlaboratoria blijkt volgens de krant... dat er in verschillende nieuwe monsters ook een kleine hoeveelheid asbest zit. In speelgoed is asbest streng verboden. Vorige week ontstond in zowel Nederland als België ophef... toen uit een publicatie van het AD bleek dat er asbest in speelzand zat. In Nederland is het zand nog niet officieel van de markt gehaald. In België zijn wel maatregelen genomen. In Driebrugge in Zuid-Holland is vanmiddag een man van 21 overleden. Hij was met zijn auto ondersteboven in het water terechtgekomen. De politie weet nog niet hoe het ongeluk kon gebeuren. Het slachtoffer uit Alfa aan de Rijn werd uit het water gehaald en gereanimeerd... maar kon niet meer worden gered. In de eredivisie waren twee inhaalwedstrijden afgelopen avond... vanwege het winterse weer vorige maand. Heerenveen behaalde zijn eerste eredivisiezege van het jaar... door met 3-1 te winnen van Go Ahead Eagles. Utrecht won met 3-1 van NEC. Daarmee is het de Nijmegenaren niet gelukt om de tweede plaats in de eredivisie over te nemen van Feyenoord. Het weer. Vannacht gaat het in het zuiden weer regenen.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 away, waiting to feel all the dreams that say, Gonna rain will bring you riches, all the good things you deserve now. And I said, i forever trying, you're gonna find your way out for Wild Wild Wood. Said you're gonna find your way out of the Wild Wild of my heart.